Sounds insane, cause it is. We can laugh, we can sing. Have ten kids and give them everything. Hold out. I'm in it that's enough for me. Here, as I watch the ships go by, I'm rooted to my shore.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 BP gaat nu proberen een kap boven de beschadigde pijp te hangen om zo de lekkende olie op te vangen. De Britse staatssecretaris van Financiën, David Laws, heeft zijn ontslag ingediend. De liberaal-democraat was in opspraak geraakt. Hij had als parlementslid voor 47.000 euro onkosten gedeclareerd... voor de huur van een paar kamers in het huis van zijn vriend. Las wilde naar eigen zeggen verbergen dat hij homoseksueel is. Het cabinepersoneel van British Airways is begonnen aan een nieuwe stakingsronde. Vrijdag werden British Airways en de grootste vakbond van het cabinepersoneel het niet eens over het salaris, de arbeidsvoorwaarden en ontslagen. De staking begon om middernacht en duurt vijf dagen. Volgens British Airways krijgt ongeveer een kwart van de passagiers te maken met de stakingen. China heeft een man geëxecuteerd voor het neersteken van 29 kinderen en drie leerkrachten. De man viel vorige maand een kleuterschool binnen en stak daar wild om zich heen. Niemand werd gedood, maar vier van de slachtoffers raakten zwaar gewond. De man heeft gezegd dat hij boos was op de maatschappij. In Bakel, in Noord-Brabant, worden vandaag negen vliegtuigbommen uit de Tweede Wereldoorlog ontmanteld. Omdat de bommen op locatie worden ontmanteld, moeten honderden mensen uit voorzorg hun huis verlaten. Zo'n duizend mensen moeten op zijn minst binnenblijven. Het ontmantelen van de vliegtuigbommen in Bakel duurt tot ongeveer halverwege de middag. Het Eurovisie Songfestival is gewonnen door Duitsland. Het liedje Satellite van de 19-jarige Lena kreeg de meeste punten. Turkije werd tweede, Roemenië derde.